4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De VN roept Egypte op om de doodstraf van 75 mensen terug te draaien. Ze werden gisteren ter dood veroordeeld omdat ze in 2013 protesteerden in Cairo... tegen de afzetting van president Morsi. Eind juli werden de demonstranten al veroordeeld in een massaproces... en gisteren bevestigde de rechtbank dat vonnis. Volgens VN-mensenrechtenchef Bachelet was het een oneerlijk proces... Ook had ze kritiek op het feit dat leden van de ordentroepen... die het protest gewelddadig neersloegen, niet zijn berecht. De politie heeft de verdachte opgepakt... die mogelijk betrokken was bij een aanrijding in Groningen afgelopen nacht. Daarbij raakten een man en een vrouw zwaar gewond. De automobilist was na de aanrijding doorgereden. Hij reed vannacht eerst een man aan die een scooter aan de hand had. Die man bleef ongedeerd. Daarna raakte hij de man en de vrouw die met een fiets aan de hand liepen. Zij raakten ernstig gewond. De toestand van de man is volgens de politie kritiek. De intensive care afdeling voor kinderen van het VU Medisch Centrum in Amsterdam gaat definitief dicht vanwege een tekort aan kinder-IC-verpleegkundigen. Afgelopen juli kondigt het Amsterdam UNC, waar het VU Medisch Centrum onder valt, al een opnamestop aan. De tijdelijke stop wordt nu een definitieve sluiting. In Keuten in het oosten van Duitsland is bij een vechtpartij een 22-jarige man omgekomen. Hij kreeg klappen toen hij samen met iemand anders probeerde een ruzie tussen drie Afghaanse mannen en een vrouw te sussen. Twee Afghaanse mannen zijn opgepakt. In Duitsland laaide juist de afgelopen week het migratiedebat flink op na een steekpartij in Chemnitz. Sindsdien zijn er geregeld rellen bij demonstraties tegen de komst van asielzoekers. En dan het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 14 graden. Ook morgen droog en af en toe zon. Het wordt dan 18 graden in het noordwesten en 23 in het zuidoosten.